Goedemorgen, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie Kamerleden van Forum voor Democratie stoppen bij die partij. Nummer twee van de partij Wiebren van Haga, Hans Smolders en Olaf Efraim blijven wel in de Tweede Kamer. Het komt niet helemaal als een verrassing, zegt verslaggever Wilco Boom. Er was al vaker sprake van irritatie, zichtbare irritatie tussen Baudet enerzijds en Van Hagen anderzijds. Nou, je zag het bijvoorbeeld eh, eh, rondom Bevrijdingsdag toen eh, Forum het symbool van het 4 en 5 mei comité gebruikte om de coronamaatregelen te vergelijken met de Duitse bezetting. Nou, Van Haga die nam daar eh, in de Tweede Kamer afstand van. Hij noemde dat eh, onverstandig. Door de afsplitsing zijn er nu 18 fracties in de Tweede Kamer. Forum voor Democratie gaat van 8 naar 5 zetels. Wielrenner Tom Dumoulin wil toch door als profwielrenner. Hij nam een paar maanden een time-out om daarover na te denken. Maar volgens een ploeg Jumbo-Visma doet hij in juni mee aan de Ronde van Zwitserland. En hij wil een maand later graag naar de Olympische Spelen in Japan om mee te doen aan de tijdrit. In een grote loods op een vuilstort in Leeuwarden is gisteravond brand uitgebroken. In het pand stond een grote hoeveelheid papier in brand. Mensen die in de buurt wonen moesten hun ramen en deuren dicht houden. Het is onduidelijk hoe het kon dat de boel in brand vloog. De ramadan is afgelopen en dus is het suikerfeest begonnen. Bij deze bakker zijn ze er klaar voor. Alleen als je kijkt naar de vitrines, dan springt het glazuur al van je tanden. We eten alleen maar baklava. <laughs> en lekkere... Eh, en bij een winkel in Den Haag deelden ze gratis ijs uit. Deed de eigenaar omdat hij weet dat sommige mensen door corona geldproblemen hebben. Ook deze vrouw kwam een bak schepijs halen. Eind van de ramadan wil je natuurlijk, zeker als je kinderen hebt, wil je dat vieren met iets lekkers. Zoiets als ijs. Dat is voor sommige mensen echt een luxe. De Raad van Marokkaanse Moskeeën heeft opgeroepen zoveel mogelijk thuis het suikerfeest te vieren. Niet bij anderen op bezoek gaan en liever ook niet naar de moskee komen. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon, maar in het midden en zuiden kunnen vanmiddag ook wat pittige buien vallen. Het wordt 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staat een korte file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland...